4 uur waterwalgemoed met het NWS-journaal. Een moeder en stiefvader in het zuiden van de Verenigde Staten... hebben hun drie dochters maandenlang opgesloten en mishandeld. De drie kinderen van 12, 13 en 17 werden vastgehouden in geluiddichte kamers... waar keiharde muziek werd afgespeeld. Een van de dochters wist dinsdag te ontsnappen via haar slaapkamerraam... en vluchtte naar de buren. Het echtpaar wordt verdacht van geestelijke en lichamelijke mishandeling. De stiefvader zou het jongste meisje ook seksueel hebben misbruikt. Volgens de Groningse commissaris van de Koning van den Berg heeft het weinig zin dat bewoners bij de rechter een schadevergoeding eisen voor de gevolgen van de gaswinning. 150 bewoners en enkele woningcorporaties stellen de NAM of de staat aansprakelijk voor aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in Noord-Groningen. Commissaris Van den Berg zei in Nieuwsuur dat alleen maar schadevergoeding niet genoeg is. Bewoners moeten zich volgens hem weer veilig voelen in het gebied. Een Amerikaanse man wordt al maanden vastgehouden in een gevangenis in de Verenigde Arabische Emiraten... omdat hij een grappig bedoelde video over Dubai online heeft gezet. Volgens de autoriteiten heeft hij de nationale veiligheid in gevaar gebracht. De Amerikaan zet er een filmpje online over jongeren in Dubai die zich gangsters noemen. In de video zijn ze onder meer aan het trainen voor gevechten. Het filmpje begint met een waarschuwing dat het verhaal bedacht is. In België heeft een senaatscommissie ingestemd met de mogelijkheid voor euthanasie bij kinderen. Als het parlement instemt, wordt België het eerste land ter wereld dat de leeftijdsgrens voor euthanasie opheft. Volgens het nieuwe wetsvoorstel wordt de leeftijdsgrens helemaal geschrapt. Alle minderjarigen die lichamelijk lijden mogen euthanasie vragen. Ze moeten dan wel handelingsbekwaam zijn. Het weer vannacht is het bewolkt en op veel plekken valt regen of motregen. Overdag wordt het droog en breekt misschien de zon nog even door. Het is dan zo'n 9 graden maximaal.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 smile and my dancing bear outrageous, alarming, courageous, charming. Oh, who could think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. Seeing at the nicest places where well-fed faces all stop to stare Simon Smith and his dancing bear. They love us, won't they? They feed us, don't they? Oh, Met Amazing Dancing Band. In 1967 was dat de Alan Price set, een behoorlijk grote band... want eh, er waren nogal wat eh, toeters en blazers bij betrokken. Alan Price uh, met een van zijn hits, eh, Simon Smith en The Amazing Dancing Bear. Het was een van de mm, relatief behoorlijk veel songs van Randy Newman... die Alan Price heeft opgenomen in zijn carrière. Goedenacht allemaal. Dit wordt het derde uur de nacht vindt anders hier bij de VARA op Radio 1. En in de derde uur kun je zoals, kan je zoals gebruikelijk weer cabaretfragmenten verwachten. En die zijn afkomstig uit Spekers met Koppen. Er is de column van Martijn Koning en daar is de column van Wim Daniels. Het cabaret is er uiteraard met Dolph Jansen. En deze keer twee live optredens. Want het was druk afgelopen zaterdag in Café de Florin bij Spekers met Koppen. Want eh, Beatrice van der Poel die niet van zich horen. En eveneens Leonie Jansen. En die optredens die hoor je over pakweg zo'n 25 eh, minuten. Dan hoor je het leukste uit Spekers met koppen hier in de nacht. Klinkt anders. Maar eerst even weer aandacht voor Randy Newman. Randy Newman, de man die vandaag eh, wat te vieren heeft. Want de man die wordt namelijk vandaag 70 eh, jaar. Wat ik je nu laat horen, dat komt uit 1977 van de LP Little Criminals. 这。 titel van de LP 1977. Eh, de stem van de vandaag 77 jaar wordende Randy Newman. En eh, van Little Criminals hoorde je... Eh, in Germany Before the War gaat het over een crimineel... namelijk een, een seriemoordenaar in Duitsland. Randy Newman dus. Black Sabbath. Bestaan die nog? Jazeker, die bestaan zeker nog en nog steeds actief. Vanavond treedt ze op een Ziggo Dome. En dat zullen dus dan waarschijnlijk ook wel spelen. Het is een van de grote hits van de band. Black Sabbath. Hmm, Paranoid. 1970, die grote hit voor Black Sabbath onder de titel Paranoid. Nog verder terug in de tijd, dan zitten we in de jaren 60. Het repertoire van de zombies. And if she should tell you, come closer. And if she tells you with a charm, tell her no. I love you. Whoa, whoa. And if she tempts you with a charm. счастье uit het midden, misschien iets later, eh, uit de jaren, van de jaren 60 in ieder geval. De Zombies, het stem van Colin Blunstone, de compositie van Rod Argent. En het nummer Tell Her No. En het repertoire van de Zombies is er ook nog eh, ideaal voor artiesten die vandaag de dag heel populair zijn. Bijvoorbeeld voor Eminem. like the Komodo dragon. And having on the back of a motorcycle, then grasped in the side of a locomotive with rat. I'm local, it's like canning a psycho, a loaded handgun. Michelangelo with a paint gun in a tantrum, about to explode all over the canvas. Back with the Yoda, a rap and a spasm. Your music usually has them, but rain for the game, your enthusiasm it hasn't. Follow you must, removing my little Padawan. A Jedi in training, colossal braining, thoughts are entertaining, but docile and impossible to explain. I'm also vain and probably find a way to complain about a Picasso painting. Poop Skywalker, but sound like Chewbacca when I talk. Full of such blind rage, I need to see an eye dog. Can't even find the page I was writing this rhyme on. Oh, it's on the rampage. Couldn't see what I wrote. I write small. It says, Ever since I drove a 79 Lincoln with white walls, had a fire in my heart and a dire desire to aspire to die hard. So as long as I'm on the clock, punching this time card, hip hop ain't dying on my clock. Sometimes when I'm sleeping, she comes to me in my dreams. Is she taken? She taken, is she mine? Don't got turtle candle I do shit to give Let me take you by the hand to promise land And threaten everyone there's no rhyme Or no reason for no But I wonder who's a rich like me. Doubt it does take us any time So yeah, Dad, let's walk. Let's have us a father and son talk. But I bet we wouldn't probably get one block without me knocking your block off. This is all your fault. Maybe that's why I'm so bananas. I appeal to all those walks of life. Whoever had strife, maybe that's what that and son talks. I cause I related to the struggles of young America when their fucking parents were unaware of the troubles. Now they're ripping out their fucking hair again. It's a stare ruckle. I chuckle, cause everybody bloodies their bare knuckles. Yeah, uh oh, better beware, knuckleheads. The sign on my hustle says don't knock. The door's broken, it won't lock. It might just fly open, get cold cocked. You critics come to pay me a visit. Misery loves company. Please stay a minute. Kryptonite to a hypocrite, zip your lip if you dish it, but can't take it. Too busy getting stoned in your glass house to kick rocks, then you wonder why I lash out. Mr. Mathers, as advertised on the flyers, so spread the word, cause I'm promoting my passion till I'm passed out. Completely brain dead, rain man, doing a bankhead in a restraint chair. So bitch, shoot me a look, it better be a blank stare. Or get shanked in the pancreas, I'm angrier than all eight other reindeer put together with Chief Keef, cause I hate every fucking thing, yeah. Even this rhyme, bitch, and quit trying to look for a fucking reason for it that ain't there. I still am a criminal. Ten year old degenerate grabbing on my genitals. Last Mavis LP done went diamond. This time I'm predicting that this one will go emerald. When will the madness end? How can it when there's no method to the pad and pen? The only message that I have to send is dad, come back at it again. En zo werd Time of the Season dan Rhyme of the Season te vinden op de nieuwe LP van M&M, Marshall Matter LP2. LP die een paar weken geleden uitkwam, dan ook wel een eh, CD. En dit is weer een eigen opname. Opname uit Met het oog op morgen van 6 november, uh, jongsleden. Lois Lane, een oud succes in een akoestische versie. En ze hebben het mooi gedaan, die 6 november, in het oog. Het liedje My Best Friend. My best friend forget. Know that we will last. Cause every time when you're eerder deze maand, 6 november om precies te zijn. Je hoorde de opname van Lois uit Met het oog op morgen. En ze zongen Lois de zusjes Monique en Susanne Kleeman, My Best Friend. Dit is De Nacht Klinkt Anders, hier bij de VARA op Radio 1. Some people, well, they're not. I don't know, no, why this is so, and why should I know? And if I did, did, did, I'd write it in a book, book. I'd write it in a book. Explain them how, explain them how, and make it understood why some people are lucky in love and some, well, they can't. Some people are living in peace, and some people, well, they're not. I don't know, know why this is so, but I did. And if I did, did, did, ever did, ever did, I'd spread it on the net. I'd spread it on the net. Why some people get along and some people are happy to live in. Some people, well, they're not. I don't know, I don't know, I don't know why this is so. Gee, how would I know? And if I ever find it out, I'd sing it in a song, song. I'd sing it in a song. I'd sing it in a song. Some people are happy to live, and some sputter along, sputter along, sputter along, sputter along. leuk gezelschap, de Rhythm Junks, zo noemen ze zich. Ze komen uit eh, Vlaanderen, deze Rhythm Junks. En Some People was de titel van het liedje dat je hoorde. En je kan ze gaan bekijken dit weekend. Ze zullen namelijk uh, morgenavond, vrijdagavond optreden... in Opglaabeek Cultureel Centrum Den Echter. Dat ligt niet zo ver van Nederland af. Het ligt ehm, zo'n beetje ehm, 20 kilometer van Maastricht af richting het noorden, zou ik maar zeggen. <laughs> Oh, heb je ongeveer een plaatsbepaling. De Rhythm Junks dus. Dit is Carol Dean. Some people think that kids today have gone astray. Well, they should know, cause they're all mixed up too. En daar had je weer een plaat met de titel Some People. Cliff Richard heeft ook ooit een keer een plaats gemaakt onder de titel Some People. Maar ik liet je dit geval uit 62. De Britse zangeres Carol Dean horen. En er is ze weer. Ons Willy. <laughs> Willy Nelson. Deze keer aan zijn zede Shelby Lynn. Till the end of the world. Till the stars in the sky cease to shine. Till the sand in the desert grows cold. till the last petals fall from the roses and the silver in your hair turns back to gold. Till the sun and the moon hide the darkness and we wait for that great light to shine. Oh, my, my darling, that's, that's how long I will love you. Till the end of the world, you will be mine. sand in the desert grows cold. Till the last petals fall from the roses, and the silver in your hair turns back to gold. Till the sun and the moon hide in darkness, and we wait for that great light to shine. Oh, my darling, that's how long I will love you. Till the end of the world, you'll be mine. darling, that's how long I will love you. Till the end of the world you be mine. Een heleboel liedjes, een heleboel liedjes staan er op die cd van Willie Nelson. Die nieuwe cd van Willie Nelson, To All The Girls. En in elk liedje laat je zich weer bijstaan door een andere zangeres. Until the End of the World hoorde je de stem van Shelby Lynn... Die cd valt te winnen, die cd van Willie Nelson To All The Girls. Dan moet je het antwoord mailen op de vraag... wat gebeurde er in Nederland op de dag dat Willie Nelson 80 jaar werd? En als je dan wat weet op de vraag van wat gebeurde er in Nederland... op de dag dat Willie Nelson 80 jaar wordt... dan maak je kans op dit cd van hem. Het antwoord kan je mailen naar de at anders@vara.nl. En hier in de nacht ging dan dus is het tijd geworden voor het leukste uit speakers met Koppen van afgelopen week. Je kan dadelijk luisteren naar de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. Er waren twee optredens afgelopen zaterdag. Leonie Jansen was daar aanwezig en ook Beatrice van der Poel. Hun stemmen en hun liederen zal je horen. En natuurlijk ook het eh, cabaret met Dolph Jansen. Maar voordat je gaat luisteren naar de column van Martijn Koning... even een eigen opname... Een eigen opname en die is afkomstig uit Denk aan Henk, 13 juni 1996. Total Touch met Treintje Oosterhuis. dames en heren. Wat zijn we toch een mooi landje, hè? Ondanks de crisis hebben we massaal gedoneerd aan Giro 555... voor de slachtoffers van de tyfoon op de Filipijnen. Prachtig. Daarvan springen de treintjes je in de oog. Traantjes. Daarvan springen de traantjes je in de oog. Niet alleen Hayan met de pet gaf geld, maar ook de vele BN'ers die ons land rijk is... deden een extra duit in het hulpbehoevende Filipijnse zakje... door middel van ludieke acties. Diverse sporters gaven kleding en gratis lessen weg. Cabaretiers boden ontmoetingen aan. Petty Bart stortte 100 euro voor wie dan ook die vijf minuten met haar door wilde brengen. Dr. Corrie gaf geen cent om elke christenhond die tegen haar zere been op wilde rijden. Poundverslaggever Danny Goosen doneerde 10 euro voor elke tand... die door een Angolese ambassadeur uit zijn bek werd geslagen. En Arie Boomsma velde zijn favoriete jurk. Greenpeace. Greenpeace maakte een heleboel geld over aan Rusland... maar dat slaat echt helemaal nergens op. En Treintje Oosterhuis, die deed iets heel doms en kreeg een tyfoon aan shit over zich heen. Het zou een beetje makkelijk scoren zijn om Treintje Oosterhuis hier af te maken vanwege haar domme actie. So here we go. Treintje Treintje beloofde een euro over te maken op Giro 555 voor elke like die haar bericht zou krijgen. Het resultaat? Like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like. Binnen een paar uur stond de teller op meer dan 200.000 likes. Maar toen dacht Treintje, ja hallo, dat ga ik dus niet storten. Over mijn like. En daar heb ik begrip voor. Ze heeft de gevolgen van haar goed bedoelde actie niet goed ingeschat... en 2 ton is een heleboel geld. En je kunt niet van haar verlangen dat ze dat even weggeeft. In Frankrijk beloofde een weervrouw het weer naakt te presenteren... als Frankrijk zich na de 2-0-nederlaag in Oekraïne... alsnog wist te plaatsen voor het WK. En ze heeft haar woord gehouden. Hele coole actie. Kijk, je kan je voorstellen hoeveel geld het had opgebracht... als bijvoorbeeld weerman Marco Verhoef het weer naakt zou presenteren... en je geld kon storten om dat te voorkomen. De Franse presentatrice rende tijdens het weerkaartje naakt door een weiland. Een beetje onduidelijk en vrij af, maar toch ze ging niet frontaal naakt voor de camera staan... maar ze gaf er een ludieke draai aan om toch haar woord te houden. En dat had Treintje ook kunnen doen. Niet de volledige twee ton storten, maar wel iets dat in de buurt komt... om een arm land te helpen waar door de verschrikkelijke tyfoon... de infrastructuur en het sekstoerisme weer in de kinderschoenen staan. En die mogelijkheid werd haar geboden. Een groot evenementencomplex bood haar faciliteiten aan voor een benefietconcert... maar daar had mevrouwtje Oosterhuis geen zin in. Ze ging niet twee ton storten, maar ze ging wel heel gul geven whatever Trentje Easterhouse... zeggen dat je gul gaat geven, maar dan niet het bedrag noemen. Oftewel, niet erg heel gul geven dus. Het heeft in ieder geval een hoop publiciteit opgeleverd. Veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven, zeggen ze wel eens. Ik vertrouw haar niet echt meer. In eerste instantie had ze ook gezegd dat niet zij, maar haar kinderen het bericht hadden geplaatst. Jij, joh, geef lekker je kinderen de schuld. Hoe laf is dat zeg? Het bleek ook helemaal niet waar te zijn. Nee, nee, nee. Dit treintje is zo onbetrouwbaar dat ze in de wandelgangen nu de bijnaam Vieraadje Oosterhuis heeft gekregen. Eerst iets beloven en dan niet nakomen. Kom op zeg, je bent een zangeres, geen politicus. Ze zei dat ze met haar actie alleen wilde aantonen dat als iedereen iets kleins doet, we samen tot iets groots kunnen komen. Ja, precies. Als iedereen alleen maar op like hoeft te drukken, stort jij twee ton. Kijk, ik ben geen fan van de muziek van Treintje Oosterhuis. Sterker nog, in de cd's van haar kunnen mij niet genoeg gaten zitten. Maar ze lijkt me geen onsympathiek mens. Ik hoop dat ze tot één keer komt en alsnog ingaat op het aanbod van het evenementencomplex voor een benefietconcert. En anders draaien we allemaal onze stoel om en keren we haar voor altijd de rug toe. Inmiddels is er zelfs een hulpactie op touw gezet om Treintje de belofte in te laten lossen. Mensen die de gevallen domineesdochter willen helpen kunnen geld storten op Giro 666. Dank u wel. sluwheid speel ik je vrouw. Mm, schaap van verliefdheid oh, is het de wolf in jou. En ik verlang naar jou, ik ben lam door jou. beter bekend als Gordon, kreeg deze week de hele wereld over zich heen... na zijn optreden als jurylid in Holland's Got Talent. Gordon maakte de ene na de andere stereotyperende grap over de Chinese kandidaat... van de afhaal Chinees nummer 39 tot uh, surprise. Gordon maakte ze. De beelden gingen de wereld over, leidde tot massale verontwaardiging. Hoe bestond het dat zo'n racist op tv kon komen? Internationale verontwaardiging werd overgenomen en ook in Nederland kritiek op Gordon. Maar is Gordon een racist? Ik praat erover met de Vlaamse psycholoog Dr. Guy Vergeer. Hallo. Sorry? Hallo. Ik, ik hoor u niet. Oh, hallo. Uh, dus deze microfoon, dank u wel. Eh, ook aangeschoven zijn Lars Joris en Elke van der Linden... voorzitter en penningmeester van de Gordon Fanclub. Oh, van de fanclub. fanclub. <laughs> Ja, dank u wel. Mag ik, mag ik een vraag stellen? <laughs> Nou, nou mag, ik jou, mag ik jou eens een vraag stellen? <laughs> Is de Tweede Wereldoorlog er niet afgelopen? Hoe doet de Tweede Wereldoorlog? Nou, je ziet eruit alsof je net uit de concentratiekamp komt gestiefeld. Je moet wel blijven eten, hoor. Oh, oh, nou, hé. Hey. Beetje respect hè, voor die werpengel. <laughs> Anorexie ja heb je, anorexie nee kun je <laughs> oh. krijgen. <laughs> PVC-pijp. nou, ik merk dat jullie groot fan zijn, ook van de humor van Gordon. Er wordt nu gezegd dat hij een racist is. Hoe zien jullie dat? Nou, het is geen racist. Wat is hij dan? wat ik begrepen heb, is, dat het een homo. ja, het is gewoon een homo. Het is echt een poepstapper. Het is echt, echt een rugpiraat van het eerste uur, ja. Oké, heren. Ik ga even met mijn andere gast praten. Uh, eh, Dr. Willem Vergeer, psycholoog. Denkt u dat Gordon een racist is? Ja, kijk, het is natuurlijk al te gevaarlijk om nu zomaar in het wilde weg wat te gaan rondbazuinen over een persoon die ik niet in levende lijven heb ontmoet. Maar zou u een poging willen wagen? Ja, wel nu, ik heb geen reden om aan te nemen dat hij een racist is. Hè. Hij is hooguit een narcist, hè, met een slechte smaak en een bijna ziekelijke neiging tot grappen maken. En mm. voortdurend op zoek naar bevestiging, hè, wil leuk gevonden worden. Hij heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in zijn jeugd, maar ik heb te weinig informatie om daar specifieker eh, sorry hoor, maar mag ik iets vragen? <laughs> Dat is een hele brutale vraag misschien hoor. Maar zou je voor mij een cassettebandje in willen spreken? Oh. Hoezo? Eh, nou, ik reageer heel slecht op slaappillen. Maar met jou ben ik binnen 10 seconden onder cel hoor. <laughs> Oh, wat, een, wat saai vrouw. Oh, hij ligt wat te slapen. dank u wel. <laughs> Ehm, van belang is, meneer Jansen, dat eh, Gordon in uw land een buitengewoon grote populariteit geniet. Hè. Als zijn kijkers om hem lachen, dan legitimeert meer ze daarmee in feite zijn humor. He, wat er nu gebeurd is met deze Chinese man is in feite een incident. Elk land krijgt de paljas die het verdient. En in het geval van Holland is dat kennelijk Gordon. <laughs> Het is wel goed dat die radio is hoor. Wat een neus heb jij. Je <laughs> jij bent zeker wel een matsus <laughs> dat jij zin had om op je vrije sabbat helemaal niet naartoe te komen. Wat een goeie zeg. Ik heb in mijn broek gedrapt. het is helemaal nat. Het is <laughs> Ja, Gordon is niet het probleem. Hè. De grote tragiek schuilt erin dat er allerlei randfiguren zijn... die zich door de platheid en de onbeschoftheid van Gordon... volledig vrij voelen eigenlijk om zich als een idioot te gedragen. Hè. Zoals de ja, randfiguren hier naast u. <laughs> de randfiguren. Oh, Maar <laughs> wat kunnen we daar dan aan doen? Ja, voor dit soort mensen zie ik eigenlijk maar één solutie. En dat is? Ze met een vuurwapen door het hoofd schieten... Eh, waardoor zij hopelijk een langzame, pijnlijke dood eh, tegemoet gaan. Wat zeg jij nou? Met een vuurwapen. daarna. wat zei je daarna? Daarna zei nog iets, toch? Door het hoofd. Ja, doe het al, maar toen zei je nog wat, toch? Of heb ik het nou helemaal eh, verkeerd verstaan? <laughs> Eh, dat, dat, dat u een pijnlijke dood moet sterven? Ja, dat, dat, dat gaat toch te ver, of niet? Dit gaat toch te ver? Dit gaat wat mij betreft te ver, ja. Dit gaat toch veel te ver? Nee, dit gaat alle perken te buiten. Dit gaat te ver. Dit gaat echt te ver. je kunt te, ver. gaan, hè? Wel, dat lijkt mij een mooie slotconclusie. Eh, tot ziens en we zien elkaar bij het Nationaal Dicté. Secret. Oh. Dank voor uw komst. Dank u wel. Esta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta el cantar, el Cristo de los gitanos, siempre con consangrean las manos siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andar pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar te amo. kent die een flesje bier met zijn kont kon openen... door zijn billen heel strak aan te spannen. Hij was waarschijnlijk op het idee gekomen door het woord alcohol... waarvan hij meende dat de klemtoon op hol lag. Het was een merkwaardig gezicht als hij een flesje opende. Ik heb het hem een paar keer zien doen. Het ging met een plofgeluid gepaard alsof het een beugelfles was. Hij zette het geopende flesje vervolgens direct aan zijn mond zonder de hals eerst schoon te vegen. Alcohol heeft een reinigende werking, zal hij gedacht hebben. Hij is uiteindelijk gestorven aan de drank. Ikzelf drink met mate. En dan niet met mate in de zin van vrienden, maar met mate in de zin van weinig. Ik heb bovendien het voordeel dat ik alcoholvrij bier lust. Zeker dat van een Nederlandse bierbrouwer die deze week weer in de clinch lag met de Duitse deelstaat Beieren. Beieren wordt door buitenlanders vaak Bavaria genoemd. Dat vinden ze in Beieren prima, maar ze willen niet dat die mensen daarbij dan ook aan een biermerk denken dat Bavaria heet. Mensen mogen wel denken zo nu Bavaria, maar niet zo nu eerst een Bavaria. Alcohol was deze week nog meer in het nieuws vanwege de nieuwe drank- en horecawet... die op 1 januari van kracht wordt. Vanaf die datum mag er aan jongeren onder de 18 geen alcohol meer verkocht worden. In de Brabantse plaats Gemert is gisteravond een schoolfeest alvast niet doorgegaan... omdat de directie alcohol had verboden vooruitlopend op de nieuwe drank- en horecawet. De meeste leerlingen bleken geen belangstelling voor het feest te hebben. Als er geen alcohol geschonken mag worden, komt er geen hond, had een leerling meteen al voorspeld. Hij was er ook zo ziek van als een hond, terwijl je dat normaal gesproken wel bent als je flink wat drank op hebt. Ook het kerstgala op dezelfde school is al afgeblazen... want dat zou ook alcoholvrij moeten zijn. Daar vonden de leerlingen bijvoorbeeld ook geen hol aan. In de Noord-Hollandse plaats Hoorn kregen jongeren onder de 18 deze week... een uitnodiging van de burgemeester om gratis met hem naar de bioscoop te gaan. De voorwaarde is wel dat ze eerst een alcohol-nee-contract ondertekenen. Daarmee beloven ze dat ze tot hun 18e alcoholvrij blijven. Het klinkt niet heel verleidelijk met de burgemeester mee naar de bioscoop mogen. Dan moet het toch al een flinke zuipfilm zijn om een grote groep jongeren mee te krijgen. Nee, dan de burgemeester van Katwijk. Die heeft vandaag gezegd dat hij zich niet aan de nieuwe wet gaat houden. Hij wil jongeren van 16 en 17 jaar ontzien. Dat is een tussengroep, vindt hij, die al zo gewend is aan uitgaan... dat hij als verloren moet worden beschouwd. Nou, zo zei hij het niet. Maar het komt er toch op neer dat hij ze ziet als alcoholisten... die niet meer af te kikken zijn. Een groot aantal scholieren van de school in Gemert vindt het besluit van de schooldirectie... om schoolfeesten nu al alcoholvrij te verklaren pure betutteling. Betutteling is een woord dat afgeleid is van tuttelen, eigenlijk titelen. Dat wil zeggen een tekst voorzien van punten en andere leestekens, commaneuken zo zogezegd. Niet te verwarren met komma, zuipen Maar als je een alcoholvrij schoolfeest betutteling noemt... kun je alles wat er op school gebeurt of vastgelegd of uitgelegd wordt wel betuttelend vinden. Dat je niet mag spijbelen, dat je niet mag pesten... dat jij wordt stam plus T krijgt, dat Reykjavik de hoofdstad van IJsland is... zegt een leerling, Reykjavik, de hoofdstad van IJsland... doe niet zo betuttelend, dat maken wij zelf al uit.

your face. So don't Mess With My Tutu, Denise Lassel... met een hit uit het begin van de jaren 80. De de column van Wim Daniels. Je had de zang van Leonie Jansen. La Cieta, dat zong ze begeleid door Erik Vazon Morel... Dat was eh, het cabaret met Dolph Jansen. Beatrice van der Poel zong Niemand, Ziet. En de column van Martijn Koning. En die werd voorafgegaan door Treintje Oosterhuis... ten tijde van Total Touch met het nummer Somebody Else's Lover. En dat was dan weer het leukste uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Dadelijk na het nieuws weer Randy Newman. Je een cover van een nummer van Randy Newman en de zanger zelf. Dit komt uit Vlaanderen. Kom naar hier, leg je kleren af, maak je haren los. Niemand moet het weten. Dat ik hier met jou of jij met mij, naar gelang het perspectief, een paar uren heb gesleten. Alle haakjes mogen open, want er is voldoende tijd. zoeken altijd en ze reiken naar het licht dat wij nooit